Zegt ook verslaggever Joost Schellevis. Er zijn natuurlijk nog steeds veel mensen niet gevaccineerd. En een deel van hen is ook gewoon echt principieel tegen die QR-code. Dat merk je ook in zo'n groep. Ja, er zijn mensen die toch, ja, die willen toch naar het zwembad, die willen toch naar de kroeg... maar die willen niet mee doen aan het systeem van testen of vaccineren. En die zien hier dan toch ja, een uitweg in eigenlijk om toch mee te kunnen doen. Sinds half oktober kunnen zulke neppe corona-toegangsbewijzen in principe worden geblokkeerd. Behalve als ze via het buitenland werden aangemaakt. Maar dat kan dus vanaf morgen wel. Wie naar Oostenrijk op wintersport wil, heeft niet meer genoeg aan een negatief testbewijs. Het land maakte vanavond bekend alleen nog gevaccineerde of van corona genezen mensen toe te laten in hotels, restaurants en skiliften. In Oostenrijk gaat het hard met coronabesmettingen. Daarom kondigde de regering vanavond nieuwe maatregelen af. Vanaf middernacht tot morgen vroeg 7 uur rijden er bijna geen treinen van en naar Amersfoort. Komt op personeelstekort bij de verkeersopleiding van ProRail. Alleen tussen Hilversum en Amersfoort kunnen treinen rijden. ProRail heeft al langer last van personeelstekort. De spoorbeheerder zoekt nog 60 mensen om de roosters te kunnen vullen. De Twentse derby is deze avond gewonnen door de thuisploeg FC Twente. Ze hebben met 1-0 gewonnen van een club uit dezelfde regio, Heracles Almelo. Het eerste doelpunt kwam al gauw, reden voor een feestje. Het is eh, een lekker wedstrijdje hoor op deze vrijdagavond. Twente Heracles, een echte derby. En eh, na vijf minuten stond het al 1-0 voor FC Twente via een doelpunt van Mees Hilgers. Er is geen ABBA in het stadion van FC Twente. Dat gaat alleen maar over Enschede, Enschede en helemaal niks, niks in Almelo. Dat zijn het niveau van de liedjes hier. FC Twente stijgt omhoog naar de top van de eredivisie. En ook de vrouw van FC Twente speelde deze avond. Ze voetbalden een uitwedstrijd tegen Feyenoord met een eindstand van 0-0. Het weer, steeds wat meer buien. Morgen ook bewolkt en regenachtig. Af en toe harde wind en een graad of 11.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 When making love to me, I do the same. You make things come out of me that I never thought I could do before. There were days when I went completely blind. I was totally out of my head. je mij op Het gaat niet om de perfecte selectie, toch? Maar de reden dat ik van je hou. Het is je lach en je huil en je streken. De hoofdpijn die je mij hebt gegeven. Deed ik iets fout ben je bij me gebleven. Die pijn duurde altijd maar even. Ik heb het nodig, denk ik. Een wilde jongen ben ik. Door jou heb ik de monen altijd overwonnen, denk ik. We kunnen ruzie hebben en wilde dingen zeggen. Maar weet dat ik van je hou. is veel meer dan genoeg.